Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De rest zijn ze er allemaal klaar voor om eruit te komen. Het gaat minstens 11 uur duren om de eerste personen eruit te halen. De totale operatie kan drie tot vier dagen duren afhankelijk van het weer. De twaalf voetballers en hun coach zitten al twee weken vast in de grot in Thailand. Eerder vannacht werden de honderden journalisten bij de ingang van de grot weggestuurd. De plek is nu helemaal afgeschermd. Door hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië... zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen en is één persoon om het leven gekomen. Het vuur verspreidt zich snel door de hoge temperaturen en de harde wind. In twee regio's is de noodtoestand uitgeroepen. In totaal zijn in het westen van de Verenigde Staten bijna 40 bosbranden uitgebroken. Tot nu toe is in de regio zo'n 1,17 miljoen hectare afgebrand. Dat is nu al meer dan het jaargemiddelde van de afgelopen 10 jaar. De premier van Haiti heeft de aangekondigde prijsverhoging op brandstof teruggedraaid naar nieuwe hevige rellen. Daarbij zijn volgens onbevestigde berichten zeven mensen gedood. Eerder deze week besloot de regering om de subsidies op brandstof af te bouwen... waardoor benzine, diesel en kerosine tot 50% duurder worden. De maatregel is volgens de regering nodig om de begroting op orde te krijgen. Het land sprak het afbouwen van de subsidies in februari af met het Internationaal Monetair Fonds... in ruil voor financiële hulp. In België is een juwelier opgepakt voor doodslag omdat hij een overvaller doodschoot. De juwelier uit Oostakker opende het vuur op twee overvallers... toen die er met hun buit vandoor gingen op een bromfiets. De man die erachterop zat werd geraakt en viel van de brommer. De bestuurder reed vervolgens door. Hij is nog niet opgepakt. Hoeveel er is buitgemaakt is niet bekend.